4 uur. Martijn met het NOS-journaal. Aanden van Mitch Enriquez krijgen de namen niet van de agenten die betrokken waren bij zijn aanhouding. Enriquez overleed na die aanhouding op een muziekfestival in Den Haag in 2015. Vier nabestaanden eisten in kort geding de namen van de agenten. In hun strafproces zijn twee agenten anoniem gebleven. Volgens de eisers is dat in strijd met de wet. De voorzieningenrechter wijst dat van de hand. Duitsland gaat het defensiebudget niet drastisch verhogen. Dat heeft de Duitse minister Gabriel van Buitenlandse Zaken gezegd op een NAVO-bijeenkomst in Brussel. En dat was in het bijzijn van de Amerikaanse minister Tillerson. De VS wil dat de NAVO-lidstaten hun defensiebudget verhogen tot de afgesproken 2% van het bruto binnenlands product. Maar zo'n budgetverhoging is volgens Gabriel onhaalbaar en onwenselijk. Die 2%-norm komt er in Duitsland niet, zei hij. Een man die op 11 maart betrokken was bij de ongeregeldheden bij het Turkse consulaat in Rotterdam heeft zich gemeld bij de politie. Een protest van Turkse Nederlanders liep toen uit de hand nadat de politie de Turkse minister Kaya de toegang tot het consulaat had ontzegd. De man van 28 uit Maasluis is de eerste verdachte die zich vrijwillig aangeeft, sinds de politie besloot om beelden van de relschoppers op internet te plaatsen. De man wordt ervan verdacht dat hij stenen naar de politie heeft gegooid. En Nederland grijpt in om de geplande verkiezingen op Curaçao op 28 april toch te laten doorgaan. De gouverneur van Curaçao krijgt speciale bevoegdheden om de verkiezingen in goede banen te leiden. De gouverneur kan dan onder meer overheidsdiensten inschakelen. Aanleiding voor de maatregel is de beslissing van de interimregering van Curaçao om de verkiezingen uit te stellen. Er zijn bezwaren omdat oud-premier Koeiman die ten onrechte zou hebben uitgeschreven. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de kans op regen of onweer toe. Morgen is het bewolkt, dan zijn er ook wat buien. Temperatuur maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 8 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Zoeterwoude en Ippenburg 4 kilometer nasleep van een ongeluk. De rijstrooksignaleringen op de A10 bij Amsterdam werkt niet. Daarom staat er file tussen Oud-Zuid en de Zeeburgertunnel, 9 kilometer. Op de A44 en op de N44 is het druk bij Wassenaar.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 De nummer 19, Something Just Like This. En aan het einde van het uh, vorige uur hoorde je een stukje van uh, Jean-Paul. En de laatste nieuwe binnenkomen hoorde je daarvoor. Ed Sheeran met uh, Galway Girls, zijn nieuwe single van zijn nieuwste album. Goed, dit uur de laatste helft van de top 40. En dan gaan we nou doen eh, met de nummer 16. Dit is Lord. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did, and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you. That you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor. On the light of floor. But I hear sounds in my mind. brand new sound my mind. But honey, I'll be seeing you. wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. All those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you?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 Dat krijg je als Sander er niet is. Dan vergeet ik het gewoon. Nou, ik zou zeggen, pak pen en papier. er komt een hele waslijst aan. Ik zal vanaf nummer 40 doen tot en met nummer 14. En dan schrijf gewoon even gezellig mee. Ik hoop dat ik zo snel kan. Op nummer 40 staat Wreck Bone Man met Human. Op 39 Martin Jensen, Solo Dance. Bruno Mars, 24 Karat Magic op 38. En op 37 Ariane Grande met Side to Side. De nummer 36 is nieuw binnengekomen. Clean Bandit samen met Zara Larsen met Symphony. En op 35 vinden we Calvin Harris met My Way. Op 34 dan de Chainsmokers featuring Phoebe Ryan met All We Know. En Little Mix met Shout Out to My Ex staat op 33. Op nummer 32 Passenger met Anywhere. En op nummer 31 Hardwell met Thinking About You. Op 30 vinden we Shawn Mendes met Mercy. En op 29 Alicia Cara met Scars Do You Beautiful. Op 28 Kygo samen met Julia Michaels met Carrie Me. En Hailey Steinfeld samen met Gray staat eh, met Starvin op nummer 27. Op nummer 26 Sia met The Greatest. En op 25 Ed Sheeran, Galway Girl, nieuw binnengekomen deze week. Op 24 dan Robin Schultz met Light. En op 23 Sean Paul met No Lie. 22 is in handen van eh, Sigma samen met Birdie met Find Me. En Ricky Martin en Maluma met Vente Paca staat op 21. Op 20 dan Beverexa, I Got You. En op 19 The Chainsmokers, Something Just Like This. Op nummer 18 Calvin Harris, met, eh, Calvin Harris samen met Frank Ocean en Migos met The Slide. En op nummer 17 Martin Garrix, Scared To Be Lonely. De nummer 16 is in handen van Lord met Greenlight. En nummer 15 Clean Bandit samen met Champagne en Marie met Rockabye.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 But you don't judge me, cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, cause if you did, baby, I'd judge you too shoes, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory, all of our problems. Cause we got the kind of love it takes to suffer. You Yeah, I got issues. And one of them is how bad I need you. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things you're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. Cause you see it from the same en jij hoor, wij hebben er ook last van, eh, Julia Michaels. Ja, voornamelijk dat het regent. Dat is het grootste probleem. Dat er geen zon is vandaag. Ik denk dat daardoor iedereen zo moe is. Net zoals ik. Eh, Hans komt net binnen, die heeft er ook last van. Die heeft ook problemen. Maar goed, hè, dat mag de pret niet drukken. En eh, ja, ik heb mijn jingle nog niet eens klaarstaan. Je krijgt toch de hik. Hey, het is half eh, vijf. En dat betekent altijd dat ik wat ga doen. En dat wat ik ga doen, dat is namelijk de Nederlandse top 40 behandelen. En dan moet ik wel even mijn jingle eh, snel voor klaarzetten. En die heb ik dan eh, bij deze. Ja, op een of andere manier ging mijn tablet helemaal opnieuw vandaag met mijn jingleprogramma. Dus ik moest er mijn jingles er weer op inzetten. En uh, ben ik deze vergeten? Nou ja, dat hoort er gewoon bij. Ja, As We Speak wordt de Nederlandse top 40 gepresenteerd. En die ga ik even een eh, vogelvlucht eh, met je doornemen. En als ik zeg vogelvlucht, bedoel ik ook echt vogelvlucht. Want ik sla het merendeel over. Op 40 vinden we James, w, uh, James T.W. When You Love Someone. 12 weken in de lijst. Je broer en DJ Paul Elstak, kind van de duivel. Echt eerste klas kutnummer mag ik wel zeggen. Het staat er nu vier weken in. Gelukkig vijf plaatsen gedaald. Ja, ik mag dat zeggen Hans. Want het is er toch ook? Het is toch ook de eerste klas nummer ken je hem. Hier moet je een stukje ervan luisteren. Dan, dan word je toch helemaal gek. Hier, kan je toch niet tegen? Dan word je toch helemaal gek van, Hans? Dat gaat helemaal rond, Ja, echt, hè? nou ja, die gaan we dus eh, niet doen. <laughs> ja, dat is eh, met recht de eh, eerste klas Nee, Louis Fonsi met de Spiciato. Samen met Daddy Yankee, uh, opnieuw binnengekomen op 29. Drake met Passion Fruit. Eh, nieuw binnengekomen op 27. Eh, Meer nieuwe binnenkomers vinden op de 16e plaats. Clean Bandit samen met Sarah Larsson met Symphony nieuw binnengekomen in de lijst. Dan gaan we kijken nu naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Calvin Harris met Slide op 10. Katy Perry, Chain to the Rhythm op 9. Jerry Zo eh, samen met Sven alias op 8 met Tempo. Moest even kijken. Jack Jones op nummer 7 met uh, You Don't Know Me. Ed Sheeran, Castle on the Hill. Op nummer 6, op nummer 5 vinden we Chainsmokers Just Like This. En op nummer 4 eh, vinden we dan uh, Boef met Habibaba. Habiba, Habiba, Habiba. zeg ik het goed? Is jouw muziek? Jij bent van die genre, eh, leeftijdscategorie. Hababibab. Ja, nou goed, door met echte muziek. De nummer 3 dan van deze week in Nederlands top 40. Martin Garrix met Scared to be Lonely. Kygo samen met Selena Gomez. Eerder Me op nummer 2. En op nummer 1 in de Nederlandse top 40 staat Ed Sheeran met Shape of You.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 Daartussen zit nog een uh, eh, zittenblijver James T.W. When You Love Someone. En we zijn weer bijna aangekomen aan de top 3 van deze week. Dus dan moet weer een paar nummers gaan overslaan. En de nummer 6 sla ik over. Katy Perry, Chain to the Rhythm. Ik ga wel een stukje van nummer 5 draaien. Rondé, Naturally. De nummer 4 eh, zullen we ook gaan overslaan. Wie dat is, dat hoor, jou, eh, hoor jij zo direct eh, van me. Maar eerst de nummer 5, Rondé met Naturally. See, it doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road. It's naturally. for you. It's alright, but don't you see? When you're near, I get weak in my knees. Eh, deze week. Rondé met eh, Naturally. Prachtige plaat die hier nu ondertussen alweer eh, vijf weken lang in de lijst staat. En deze week is blijven zitten op een vijfde plaats. En we zijn toegekomen aan de top drie van deze week.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 Jack Jones is dit samen met Ray met You Don't Know Me. Ja, ja, ja, ja. Uh, yeah, time is money, so don't fuck with mine. Seeing out with my girls, I'ma have a good time. right back with your chit chat, killing my vibe.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 I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, Don't act like you know me, like you know me, not nah, You don't know me. De nummer 2 van eh, deze week, Jack Jones met uh, You Don't Know Me. Plaat die, eh, zoals ik al zei, tien weken lang eh, in de lijst staat. En eh, lekker Bliss blijven zitten in zijn tiende week op een hele mooie tweede plaats. Wij gaan door met de nummer 1 van deze week. En de nummer 1 van deze week is een man die vandaag ook nieuw is binnengekomen in de lijst. En dan heb ik het over Ed Sheeran. De nummer 1 met Shape of You. Ook tien weken lang in de lijst en blijven zitten op de eerste plaats.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 Dus op een eh, hele mooie eerste plaats. En alweer 10 weken lang in de lijst. ...27e jaar, van aflevering 13 van vrijdag 31 maart 2017 zitten weer op. Deze week hadden we acht stijgers, 21 zittenblijvers, 9 dalers en twee nieuwe binnenkomers. Clean Bennett samen met Sarah Larsen met Symphony en Ed Sheeran Galway Girl zijn in de lijst terechtgekomen. Pavlo en Pharrell Williams hebben de lijst moeten verlaten. Ik dank jullie weer voor het luisteren naar 2 eh, uur lang top 40 van Europa.